Kees Groot met het NOS-journaal. In navolging van de effectenbeurzen in Amerika en Europa hebben die in Azië terrein teruggewonnen. In Tokio sloot de Nikkei-index ruim een procent hoger en de beurs in Sydney boekte een winst van bijna 3 De beurs van Hongkong, die later sluit, staat ook op winst. De gunstige stemming heeft te maken met het rentebesluit van de Amerikaanse centrale banken. Die besloten gisteren de rente de komende twee jaar laag te houden. Ook de stijging van het Chinese handelsoverschot naar recordhoogte speelde een positieve rol. In Os heeft de politie een inbreker neergeschoten. Buren hadden de politie getipt over de inbreker die een paar straten verderop door agenten kon worden aangehouden. Waarom er op de inbreker is geschoten is nog niet duidelijk. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Aan de noordkust van Bretagne zijn vanwege een algenplaag kilometers strand gesloten. De stranden liggen bezaaid met groene algen die giftige gassen produceren. daarom heeft de minister van Milieu besloten in te grijpen. Op de stranden in Bretagne zijn al tientallen dode everzwijnen gevonden die door de giftige gassen zijn omgekomen. De algenplaag zou het gevolg zijn van jarenlange overbemesting in het westen van Frankrijk. In het West-Duitse Münster is een rel ontstaan rond een homoseksueel lid van een schuttersgilde. De 44-jarige man won een belangrijke wedstrijd en koos toen geen schutterskoningin, maar zijn vriend. Dat schoot de conservatieve katholieke Duitse schuttersbond in het verkeerde keelgat. En deze bond wil de homoseksuele topschutter nu weren van de nationale kampioenschappen. Homo's passen niet in het normen- en waardepatroon van de bond, zo laat een woordvoerder in een Duitse krant weten. De Duitse Bond voor Homoseksuelen is woedend en spreekt van pure discriminatie. Het weer in het noorden veel bewolking en een paar buien. In het zuiden droger en wat zon. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude 4 kilometer. Er staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Ook op de A4, maar dan vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet bij knooppunt Benelux 3 kilometer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 上了。 Miss Bob. you can. with your silver day through it all baby come what may swept away on a wave of emotion we're caught in the eye of the storm and whenever you smile I can hardly believe that you're mine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 This love is unbreakable Share the laughter Share the tears We both know We'll go on from here Cause together where you belong I've been touched by the hands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 I've ever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 zijn melk een beetje aan. Hilversum drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger komt een lied, van Paljas of Jeruzalem. venters hadden eigen aria's. Voor sprot en haring, voor begonia's. Zelfs in fabrieken kwam van overal elke stijger klonken weer. Van Pallias of Jeruzalem, Hilversum drie bestond nog meer. Maar ieder had zijn eigen stem.